2010 waren dat er 828 en dit jaar zijn al 707. Een van de meest geliefde zangers van Latijns-Amerika is vermoord. De Argentijnse zanger Facundo Cabral werd in Guatemala-stad in zijn auto doodgeschoten. Hij was op weg naar het vliegveld. De politie onderzoekt of het om een roofoverval gaat of om een gerichte aanslag. Cabral werd onder meer bekend om zijn protestsongs. Na de militaire staatsgreep in Argentinië in 76 vluchtte hij naar Mexico. Acht jaar later keerde Cabral terug. VN-organisatie UNESCO kende hem de titel Wereldboodschapper van Vrede toe. Facundo Cabral is 74 jaar geworden. De Egyptische premier Sharaf heeft opdracht gegeven alle politieagenten te schorsen die demonstranten hebben gedood. Dat zei hij in een toespraak op de staatstelevisie. Met de maatregel wil Sharaf de betogers tegemoetkomen die ontevreden zijn over de situatie in Egypte na de val van het regime van Mubarak. Het weer overdag eerst zonnig, in de loop van de dag enkele buien. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten.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 See you at the same time next week. Baby, give me what you got. Cause I'm everything that she's not. Love is all I bring. In my khaki suit and ting. So honey, leave your girl at home. With your car keys, mobile phone. Love is all I got. All the things that make you hot. Got my woman crazy on phone. She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late.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 200 redacteuren verlieten aan het eind van de avond voor het laatste redactie in Londen. Door het afluisterschandaal zijn ze hun baan kwijtgeraakt. Krant schrijft spijt te hebben van de afluisterpraktijken en bedroefd te zijn over het afscheid, maar ook trots op de vele scoops. Eigenaar van de krant, Rupert Murdoch, komt vandaag naar Londen. Hij besloot de krant op te heffen, maar sindsdien heeft hij nog nauwelijks gereageerd op het schandaal en geen maatregelen aangekondigd. In Mexico zijn er verschillende gevechten tussen drugsbende's zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker 20 mensen werden gedood. Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen de drugsbendes is in Monterrey het aantal doden sinds begin vorig jaar flink gestegen. Volgens officiële cijfers werden er in 2009 in de stad 267 moorden gepleegd. In 2010 waren dat er 828 en dit jaar zijn al 770 mensen vermoord. Een van de meest geliefde zangers van Latijns-Amerika.